Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de aanslag in New York zijn vrede. In totaal kwamen acht mensen om en raakten elf mensen gewond... toen een man in een gehuurde pick-up truck inreed op voetgangers en fietsers. De dader zou een briefje hebben achtergelaten... waarin hij schrijft dat hij namens IS handelde. Volgens Amerikaanse media is het een Oezbeek... die zeven jaar geleden naar de VS verhuisde. De politie schoot de dader van 29 uiteindelijk in zijn buik... nadat hij tot stilstand was gekomen. Driekwart van de kinderen van 2 tot 4 jaar heeft thuis te maken met een vorm van geweld. Dat stelt UNICEF in een rapport. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie gaat het om zo'n 300 miljoen peuters wereldwijd. Die worden door hun ouders of verzorgers hardhandig bestraft of psychisch mishandeld. De gemeente Amsterdam ontkent dat de overleden burgemeester Van der Laan in het geheim een campagne heeft gevoerd tegen radicalisering. Afgelopen weekend meldde Weekblad Elsevier dat. In een brief aan de raad schrijft de lokale burgemeester dat het nooit verder is gekomen dan een plan. Het zou een tegengeluid moeten bieden aan radicaliserende filmpjes en preken. Na het zien van een aantal proeffilmpjes trok Van der Laan de stekker uit het project. Bestuurders van moderne auto's maken amper gebruik van technische hulpmiddelen. Dat komt doordat automobilisten vaak niet weten wat hun auto allemaal kan. Dat hebben de rijvereniging en de vereniging Zakelijke Rijders laten onderzoeken. Bekende hulpmiddelen als cruise control worden wel veel gebruikt, maar bijvoorbeeld lane departure warning, dat waarschuwt als de auto afwijkt van de rijstrook, juist niet. De onderzoekers pleiten ervoor dat de koper beter wordt geïnformeerd als de auto wordt gekocht. De hulpmiddelen kunnen namelijk leiden tot minder ongelukken. Het weer nog bewolkt, alleen in het zuiden breekt de zon af en toe door. In het noorden kan een bui vallen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. 5 kilometer tussen knooppunt Ipenburg en Dorp met ongeveer 10 minuten vertraging. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. 4 kilometer tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht.